Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een aantal Europese hoofdsteden waren vandaag betogingen tegen de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. In Londen droegen demonstranten borden met de tekst COVID-hoax en geen verplichte vaccinatie. Ook in Parijs waren honderden mensen op de been. In Berlijn was een grote betoging van enkele tienduizenden mensen tegen de coronamaatregelen. Die demonstratie werd door de politie beëindigd omdat veel deelnemers zich niet hielden aan de afstandsregels en vaak geen verplicht mondkapje droegen. Op sommige plekken in de Duitse hoofdstad staan nog steeds groepen betogers. In Mauritius zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan. Die vinden dat de regering te weinig doet tegen de gevolgen van de ramp met een vrachtschip voor de kust. Het Japanse schip liep eind vorige maand vast op een rif. En zeker duizend ton stookolie is daarna in zee gelekt, waardoor veel milieuschade is aangericht. Bij een proef met het terugbrengen van zeegras in de Waddenzee... hebben wetenschappers onverwacht succes geboekt. Ze spreken van een doorbraak omdat de planten zich nu ook spontaan verspreiden... tot ver buiten het proefgebied. Het zeegras verdween uit de Waddenzee na de aanleg van de afsluitdijk. Wetenschappers proberen al jaren om het terug te brengen... wat nu dus lijkt te lukken door een nieuwe manier van inzaaien. Bij het eilandje Grient, bij Terschelling is al zo'n 170 hectare zeegras gegroeid... wat ook allerlei ander zeeleven aantrekt. De eerste etappe in de Tour de France van dit jaar is gewonnen door Alexander Kristoff. Hij bleef in de eindsprint met Matt Pedersen en Kees Bol voor. De eerste etappe, over 156 kilometer van en naar Nice, verliep chaotisch... en werd gekenmerkt door veel valpartijen. Dat kwam door de vele regen, waardoor het wegdek op veel plaatsen glad was. Ook in de laatste kilometers voor de finish was er een valpartij op de boulevard van Nice... waar tientallen renners bij betrokken waren. Het weer, hier en daar nog wat stevige buien. Vanavond en vannacht alleen nog aan de kust. Vannacht verder droog met soms opklaringen en minimaal rond 12 graden. Morgen de loop van de dag weer buien. Het wordt een graad of 21 en ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.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 shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the brag and I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me, so Get ready, cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Debbie! am the worst thing from Elvis Presley to do black music so selfishly and use on you.